Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op een festival in de kop van Overijssel zijn zo'n 15 gewonden gevallen door het instorten van een grote feesttent. Op het terrein werd het Dickie Woodstock Popfestival gehouden. Elf gewonden zijn met ambulances naar ziekenhuizen in Zwolle, Heerenveen en Meppel gebracht. Daarnaast is nog een aantal mensen op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Volgens de politie zijn ze niet zwaar gewond en hebben de meeste gewonden kneuzingen en botbreuken. Volgens ooggetuigen op het festivalterrein sloeg het weer opeens om. De tent werd door de wind opgetild en stortte toen voor een groot deel in. Op dat moment waren er zo'n 150 mensen in de tent. De hulpdiensten rukten massaal uit en hebben mensen onder de tent vandaan gehaald. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps zijn carrière afgesloten met zijn 18e gouden medaille. Op de 4x100 meter wisselslag wonnen de Amerikanen. In totaal won de 27-jarige Phelps 22 medailles. Daarmee is hij de succesvolste Olympier ooit. Ranomi Kromowidjojo won in Londen haar tweede gouden medaille op deze Spelen. Nadat ze eerder al goud won op de 100 meter vrije slag, was ze ook de snelste op de 50 meter. Maar alleen Veldhuis veroverde brons op deze afstand. Nederland heeft nu op de Spelen acht medailles gewonnen. Driemaal goud, eenmaal zilver en viermaal brons. In het atletiektoernooi prolongeerde de Jamaicaanse Shell Ann Fraser haar Olympische titel op de 100 meter. Daders van geweld en zedenmisdrijven betalen nog maar nauwelijks schadevergoedingen aan slachtoffers. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers die een schadevergoeding toegekend hebben gekregen, krijgen sinds vorig jaar sowieso geld. Als de dader niet betaalt, dan keert het Centraal Justitieel Incassobureau het geld uit.